van Tijn met het NOS-journaal. De twintig belangrijkste economieën in de wereld hebben een akkoord bereikt over de vorming van een economisch waarschuwingssysteem. De landen van de G20 gaan via een testsysteem elkaars financiële beleid in de gaten houden. Dat moet ervoor zorgen dat het meteen duidelijk wordt als een land een bedreiging vormt voor de stabiliteit van de wereldeconomie. De wrakingskamer besluit maandag of de rechters in de zaak Wilders opnieuw worden vervangen. De verdediging wraakte de rechters gisteren omdat ze de schijn van partijdigheid zouden hebben gewekt. Ze wilden geen procedure beginnen tegen getuige Bertus Hendricks vanwege mogelijke mijneet over de reden waarom getuigendeskundige Jansen was uitgenodigd voor een diner met rechter Schalken. In Ivoorkust zijn in de residentie van oud-president Bakbo in Abidjan meer dan 500 artillerieraketten gevonden. Behalve de raketten stonden er ook kratten vol granaten en munitie. Bakbo werd afgelopen maandag gearresteerd. In Abidjan worden nog overal lijken gevonden en er zouden nog steeds aanhangers van Bakbo worden vermoord door troepen van president Ouattara. In Libië hebben troepen van kolonel Gaddafi in de stad Misrata clusterbommen ingezet tegen de opstandelingen. Dat meldt de New York Times op basis van ooggetuigen. Clusterbommen spatten op de grond uiteen in honderden kleine bommen, waardoor ze veel slachtoffers maken. Over doden en gewonden in Misrata is niets bekend. Tuinders in het zuiden van het land dreigen met een rechtszaak tegen minister Kamp... omdat hij geen werkvergunningen meer afgeeft voor Roemeense arbeiders. Kamp vindt dat seizoenswerk door Nederlandse werklozen moet worden gedaan. De tuiners vinden dat Kamp niet midden in het seizoen het beleid kan veranderen. Tornado's hebben in het midden en zuiden van de Verenigde Staten aan zeker tien mensen het leven gekost. Vooral de staat Arkansas werd getroffen, daar vielen zeven doden. In veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Het weer... De ochtend begint koud, lokaal enkele mistbanken in de loop van de ochtend in het noorden bewolking en verder zonnig. In het noorden wordt het 13 graden, in het zuidoosten 18.